Dit is Ewald de Jong met het NOS Joen. Een van de treinen die gisteren tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk op elkaar reden is weggesleept. Het gaat om de Sprinter. De Intercity staat er nog. Bij het ongeluk raakten 42 mensen zwaar gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is nog niet duidelijk. De NS heeft een informatienummer geopend voor de passagiers die in de trein zaten. NS en ProRail hopen in de loop van de middag weer treinen te kunnen laten rijden. CDA-fractieleider Van Haarsma Buma hoopt dat de minderheidscoalitie en de oppositie over hun schaduw heen springen en samen een begroting opstellen voor 2013. In het tv-programma Eva Jinek op zondag zei hij dat de crisis moet worden opgelost en dat er geen tijd te verliezen is. Gisteren zochten Van Haarsma Buma en VVD-fractieleider Blok in Nieuwsuur ook al toenadering tot de oppositie. PVV-kiezers die in 2010 op die partij stemden blijven ook na het mislukken van het katshuisberaad achter Geert Wilders staan. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond. Hij voerde gisteren een peiling uit na het mislukken van de begrotingsbesprekingen. In de peilingen verliest de PVV in vergelijking met vorige week één zetel en staat nu op 19. Van alle kiezers legt 49% de schuld voor het mislukken bij Wilders. Iran is begonnen met het namaken van de Amerikaanse drone die vorig jaar werd buitgemaakt in het grensgebied met Afghanistan. Het onbemande vliegtuigje werd door de VS gebruikt voor verkenningen. Iran zegt dat het de drone heeft neergehaald en dat een aantal landen belangstelling heeft getoond voor het toestel. Met name Rusland en China. De Amerikanen betwijfelen of Iran de software in het toestel heeft ontcijferd. Rusland en China houden de komende dagen hun eerste gezamenlijke marineoefening. Schepen van de twee landen voeren in de Gele Zee manoeuvres uit. De oefening symboliseert de verbeterde betrekkingen tussen de twee landen. De Russische en Chinese strijdkrachten oefenen al sinds 2005 samen, maar niet eerder op zee. Het weer, zonnige periode, maar ook buien. In het zuiden en oosten met kans op hagel en onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is een graad of 12. Vanavond wordt het droger en morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.